van 4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het lijkt erop of een kabinetscrisis voorlopig is afgewend. VVD en PvdA lijken een oplossing te hebben gevonden voor de meningsverschillen over de begroting. Het kabinet komt straks met een verklaring. Daarin zou onder meer staan dat de coalitie meer tijd neemt om eruit te komen, ook met de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet. Door het op deze manier te doen ziet het ernaar uit dat het aftreden van de PvdA-bewindslieden en dus de val van het demissionaire kabinet is voorkomen. Een meisje van 14 uit Almere dat is overleden na een schietpartij in huis... is per ongeluk door haar broer doodgeschoten. Dat bevestigt de advocaat van de familie. De broer van 18 wist niet dat er kogels in het wapen zaten waarmee hij zat te spelen. Het wapen was van de vader van de kinderen. Het meisje raakte vrijdagavond zwaar gewond toen het wapen afging. Ze overleed maandag in het ziekenhuis. De broer wordt verdacht van doodslag. De vader had geen wapenvergunning. In een ziekenhuis in India zijn in een maand tijd zeker 217 kinderen overleden. Alleen al in de afgelopen 24 uur overleden in dat staatsziekenhuis in de deelstaat Uttar Pradesh 42 kinderen. In veel gevallen ging het om vroeggeboren baby's met hersenontsteking. Het ziekenhuis kwam een paar weken geleden al in opspraak vanwege het hoge sterftecijfer. Het ziekenhuis en de regering van de deelstaat wijzen naar elkaar wat betreft de schuldvraag. Vaststaat dat het ziekenhuis financiële problemen heeft en dat vanwege een betalingsachterstand de levering van zuurstoftanks was gestaakt. En zuurstof is van levensbelang voor vroeggeboren en zieke baby's. Het weer, in het westen regen, maximaal 18 graden. In het binnenland meer opklaringen, kan nog 25 worden. Geleidelijk wordt het overal bewolkt, regenachtig. Uiteindelijk regent het later vanavond overal. Morgen trekt die regen geleidelijk weg. Dan is er meer zon en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het vooral druk rond Amsterdam vanwege de afgesloten A10 West. Maar ook staat er file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge, 7 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen, 4. De A10 Zuid tussen Knoop het Amstel en Knoop de Nieuwe Meer, 4 richting Den Haag. En in totaal 7 kilometer tussen Oud-Zuid en Zeeburg. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Knop het Everdingen en Noorderloos.